7 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een foute testuitslag bij testen voor toegang is iemand met corona gaan feesten. Een man uit Amsterdam ging dit weekend naar een bar in Amsterdam en knuffelde erop los nadat hij een negatieve testuitslag kreeg bij testen voor toegang. Maar gisterochtend werd hij gebeld en hoorde hij dat zijn uitslag verkeerd was ingevoerd en hij toch besmet is met corona. De man zit nu in quarantaine en heeft iedereen een bericht gestuurd. Het laatste deel van de ingestorte flat in Miami staat nu ook niet meer overeind. Het gebouw is door experts neergehaald met een explosie. Deze mensen filmden het. Here we go. Anderhalve week geleden stort het flatgebouw ineens voor de helft in. Nu is er dus voor gekozen om het helemaal naar beneden te halen. Dat moet voorkomen dat het gebouw vanzelf verder instort of omver wordt geblazen door een tropische storm die op Florida afkomt. Reddingswerkers zijn alweer begonnen met zoeken naar slachtoffers, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Het bestuur van de stad wilde nog niet aan dat al die vermisten ook daadwerkelijk dood onder het puin liggen. Er wordt gewezen op voorbeelden uit het verleden waarbij mensen wel eens 12 of 15 dagen wisten te overleven onder het puin. En deze gecontroleerde sloop van de rest van het gebouw, ja, die geeft reddingswerkers juist de gelegenheid om dieper dat puin in te gaan. Er worden nog steeds 121 mensen vermist. Je kunt na een avondje stappen of buurten bij vrienden gewoon weer de nachttrein naar huis pakken. Tijdens corona stonden die treinen grotendeels stil, maar de NS laat ze vanaf vandaag allemaal weer rijden nu de coronaregels zijn versoepeld. Een gek gezicht op de A20 bij Vlaardingen gisteravond. Er reed daar ineens een 45 kilometer autootje op de snelweg. Was een foutje, zegt de bestuurder. Zijn wagentje had een tijd stilgestaan en dus wilde hij de accu met een ritje weer opladen. Per ongeluk kwam hij op de snelweg terecht. De politie heeft hem weer netjes thuisgebracht. Het weer bewolkt, af en toe wat regen ook. Later op de dag nog wat zon en een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Fais-moi hum, hum, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea T'aime ah, hum, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mea ah, Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je vais. Pas de retour, je de quoi je me mêle. Je veux de l'air avec toi, je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de repère hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm J'veux hmm.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 Oh, oh, oh. girl on that poster. Say it so like I'm Doja Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. pink like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh.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 De hackers achter de wereldwijde ransomware-aanval van vrijdag... eisen 70 miljoen dollar om alle bestanden weer vrij te geven. Vannacht hebben ze voor het eerst van zich laten horen. Een nieuwe manier om slachtoffers van een medische mister te begeleiden werkt goed. Bij wijze van proef kregen slachtoffers of nabestaanden onafhankelijke hulpverleners toegewezen. Die geven steun aan het slachtoffer en kunnen juridische administratie overnemen. Het resterende deel van het ingestorte flatgebouw bij Miami is neergehaald met een gecontroleerde explosie. Dit werd gedaan om te voorkomen dat het gebouw vanzelf verder zou instorten... of omvergeblazen zou worden door tropische storm Elsa. Het weer, een bewolkte dag met kans op een bui, later meer zon bij maximaal 20 graden. give up on the dreams inside our hearts. If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fires. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment.